Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft een wet aangenomen... die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht moet beschermen. In de landelijke Amerikaanse wet staat nog steeds dat het huwelijk iets is tussen man en vrouw. Al is het homohuwelijk wel gelegaliseerd in alle staten. Na een uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2015. Veel vooruitstrevende Amerikanen waren bang dat het Hoge Rechtshof die uitspraak zou terugdraaien... nu de conservatieve rechters daar in de meerderheid zijn. Eerder gebeurde dat al met het recht op abortus. In Den Haag is een politieagent vannacht licht gewond geraakt... na een achtervolging van een scooterrijder die waarschijnlijk drugs bij zich had. De bestuurder reed weg na een stopteken en gooide een zakje pillen in het water. Toen de politie de verdachte wist te stoppen ontstond er een worsteling... waarbij een van de agenten gewond raakte en in zijn gezicht werd gespuugd. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het zakje pillen uit het water gevist. Waarschijnlijk ging het om harddrugs. Een automobilist is gisteravond in Breda uit de bocht gevlogen... en heeft daarna de gevel van een huis geramd. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis raakten niet gewond, maar de ravage is wel groot. Volgens een buurtbewoner reed de man abnormaal hard. Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal zaterdagmiddag een moeilijke wedstrijd te wachten staat tegen de Verenigde Staten. Volgens de bondscoach van Oranje is Amerika heel fanatiek en scherp op de bal. De Amerikanen plaatsen zich gisteravond voor de achtste finales door met 1-0 te winnen van Iran. Het weer. Op veel plekken wordt het weer mistig. Het is rond de 5 graden. In het noorden nog wat kouder. In de loop van de ochtend lost de mist op. Smiddags dan bewolkt met soms wat regen. En het wordt hooguit 8 graden.